uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer wil mensensmokkelaars aanpakken als terroristen. Ook wil hij het budget voor de nieuwe grenswachtorganisatie verdubbelen. Die maatregelen maakt Starmer vandaag bekend in een toespraak bij Interpol. Britse media hebben stukken van de speech al kunnen lezen. Over de uitwerking van de plannen is nog veel onduidelijk. In Zutphen is gisteravond een jongetje van vijf vanaf een balkon uit een flatgebouw gevallen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. Hij zou van de vijfde verdieping op een grasveld zijn gevallen. Volgens het AD is de moeder opgepakt, maar de politie kan dat niet bevestigen. Het kabinet trekt 6 miljoen euro uit om medewerkers zonder diploma aan het werk te helpen in de kinderopvang. Het AD schrijft dat crèches subsidie kunnen krijgen als ze iemand zonder diploma aannemen als groepshulp. Staatssecretaris Nobel zegt in de krant dat de medewerkers zonder diploma niet het werk overnemen van gediplomeerde medewerkers. Bij de verkiezingen in Moldavië is de pro-Europese president van het land herkozen. Toen bijna alle stemmen geteld waren was de voorsprong voor Maya Sandu groot genoeg om de overwinning uit te roepen. Ze versloeg met 54% van de stemmen haar pro-Russische rivaal Stojanoglo. In haar overwinningsspeech zei Sandu dat de kiezers Moldavië gered hebben. In Iran is een vrouw opgepakt nadat ze in haar ondergoed zou hebben geprotesteerd tegen de Iraanse kledingvoorschriften. De vrouw werd op een universiteit in de hoofdstad Teheran aangesproken door beveiligers... omdat ze haar hoofddoek niet of niet op de juiste manier droeg. Uit protest trok ze haar kleren uit, waarna ze werd opgepakt. Het weer, het is helder met temperaturen rond het vriespunt. In het zuiden van het land geldt code geel vanwege dichte mist. In de loop van de ochtend lost de mist op en komt de zon er weer bij.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 Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. De Britse premier Starmer wil mensensmokkelaars aanpakken als terroristen. En ook wil hij het budget voor de nieuwe grenswachtorganisatie verdubbelen. Die maatregelen maakt Starmer vandaag bekend in een toespraak bij Interpol. Het kabinet trekt 6 miljoen euro uit om medewerkers zonder diploma aan het werk te helpen in de kinderopvang. Het AD schrijft dat crèches subsidie kunnen krijgen als ze iemand zonder diploma aannemen als groepshulp. Het weer, kans op mist, dat lost in de loop van de ochtend op.